Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister-president een bezoek gebracht aan Cuba. Hij sprak er onder meer met president Castro over het verder aanhalen van de banden tussen Nederland en Cuba. De premier bezocht verder als vertegenwoordiger van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius... een top van de Associatie van Caribische Landen. Met leiders van de verschillende landen sprak hij over economische samenwerking, schrijft hij op Facebook. Om de stroom asielzoekers tegen te gaan kan de EU het best migranten vasthouden op eilanden zoals Australië dat ook doet. Dat zegt de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Sebastian Koerts heeft Australië de vluchtelingenstroom onder controle door meer te gaan patrouilleren en vluchtelingen gelijk terug te brengen naar hun land van herkomst of onder te brengen in opvangcentra en eilanden ver buiten Australië. Er verdrinkt nu niemand meer, zegt hij. De minister benadrukt wel dat het Australische model zeer omstreden is. Regeringsgezinde strijders hebben in Libië IS verdreven uit een strategisch belangrijke luchtmachtbasis in de buurt van de stad Sirte. Dat zegt een woordvoerder van het leger tegen persbureau Reuters. Sirte, de geboortestad van oud-dictator Gaddafi, kwam vorig jaar in handen van IS. Sinds de val van Gaddafi is het chaos in het Noord-Afrikaanse land. Sinds maart is er een eenheidsregering die een einde moet maken aan de verdeeldheid. En bij een amateurvoetbalwedstrijd in Dordrecht is de scheidsrechter belaagd en mishandeld. De wedstrijd voor promotie naar de tweede klasse liep uit de hand toen thuisploeg Amstelwijk een 2-0 voorsprong verspeelde. Nadat Heukelum een omstreden penalty kreeg en 2-2 maakte liep het uit de hand. Spelers en supporters van beide partijen gingen met elkaar op de vuist en de scheids werd belaagd. Hij zou onder meer tegen de grond zijn getrapt en moest onder politiebegeleiding van het veld. Het weer nog. Het is een graad of 15. Overdag overal zonnig en warm met zo'n 23 graden aan de kust... tot maximaal 27 graden in het binnenland.